那，那怎么办？ op gemoed een sprankje licht. Het zou toch zeker prachtig wezen als ik het ge Met de hagel sluit het park. Ik neem een lapje, voel het kraken in mijn mond. Ja, ik neem. leuk, eh, Lucien. Eh, ja, potverdorie. Zeker genoeg. <laughs> Ik heb wel ook een leuk plaatje tegenover gevonden. Ik denk, nou, omdat jij dan ook zo leuk bezig bent. Dankjewel. Oh nee, niet Adele weer. <laughs> nou, wat had je in gedachten dan, uh, Nou ja, nee, gewoon een klein, klein liedje. Gewoon klein nummertje. Een klein liedje, oké. Nou, de eerste half minuut kan je... Kan je de toonhoogte mee veranderen. Ja, we zijn er nog. Ah. Ja, eh, dat is hè? Dat ik zeggen. Ja. We're gonna We Will Rock You, de reggae bootleg. Ja, toch een beetje reggae, Ja, toch stiekem. Nee, nee, helemaal geen sorry. Your disgrace, kicking your all over the place. over het vader eh, Jacob steeds. Maar ik heb er nog een veel betere. We gaan even rocken hier. ACDZ. Wat doe jij nou weer? Ja, maar het duurde maar anderhalf minuut. Wat verdik me Anderhalf minuut. Wat jammer. We gaan nu echt rocken. We gaan, nu, ook roken en rocken. Rocken, rocken, roken. Kom Dit maar op hoor. Dit is Thunderstruck vanuit Australië. Hier had je bij moeten zijn. 100.000 man in dat stadion. En ze gingen los hoor. En dat gaan we ook meemaken. Hier misschien niet 100.000 man aanwezig in de studio, maar we gaan het wel nadoen. Met z'n allen. Come on! Thunderstruck. Iedereen wakker. Ja, nou, ik hoop het. Thunderstruck en Love in an Elevator. heerlijk. We hebben de franjes vergeten om de microfoon heen te binden. Eigenlijk wel, hè, voor het, voor het sierlijke, nog meer feestelijke te maken. Ja, ik snap hem, ja, ja, ik snap hem helemaal, Barry. we hebben hier eh, weer eh, Donny naast ons staan. Hé, hey, Donny is er weer. Ik dacht, Donny. Donny, eh, Donny doet het niet. Donny hoort niks. En als je praat, nee, ik hoor Donny ook niet. Dan wordt even Hij moet wel wat zeggen. Kijk, anders dan horen we hem niet. Je moet gewoon even zeggen, eh, contact, eh, hallo, hallo. Wat zeggen meeste mensen als ze niet weten of de microfoon aan, aanstaat? Wat, wat zeg je dan, eh, Tim? Donnie is er even niet. 1, 2. Ah, test 1, 2, ja. Test, test, test. Sinusappelkissie. Sinusappelkissie. En nou, uh, Johnny... Uh, Donnie doet het niet. Donnie, kom, ik kom ik gewoon hierbij. Want ik bedoel, zo makkelijk zijn we Ja, ben je moe? Je hoort niks je body Heen. Ja. ja, praat ik de body heen? Ja, we, praten ah, de body heen. Nou, zal ik het zo maar zeggen dan? Nee, uh, eh, eh, moeder, iets beginnen te tellen. Eh, ja. wel, het is aftellen. Nu. Ja, ja, ja. Hey, die breekt gewoon even in. En, ik kom mezelf nu eindelijk. Oké, ehm, het lijkt me wel leuk om nog één nummertje aan te vragen. Dat is het themanummer van het feest waar ik gisteravond was. Ja. Het is gemaakt door W&W en die, en die draaide gisteravond ook. En het nummer waar eigenlijk iedereen op zat te wachten, dat is dus hun themanummer wat hun gemaakt hebben. En nou, die komt er nu aan. W&W met Invasion. dan had je dus bij moeten zijn. Eh. en dit kan je ook meer vaker gaan horen van Donny met zijn show hier aan, aankomende zaterdag volgende maand waarschijnlijk. A State of Trends 2012, Armin van Buren. Ja hoor, here we go. zijn klap even in je handen show. Hij noemt het zelf... Eh, klap d o Ja, precies. Dat eh, is dus gewoon geweldig bijwezen hier op Radio 501. We zijn bijna bij het laatste uurtje aangekomen. Magische laatste uurtje. En dan komen alle muzieksoorten nog een keer voorbij. goed omdat uh, Tony zo'n nummertje aanvroeg als deze. Ik heb het ook wel eens gedraaid hoor. lekker house, lekker swingen heb ik er hier een klaarstaan. Green Velvet. En dat is er ook eentje hoor. Beetje rustiger, dat weet ik wel. Maar wel eentje om te bounce, bounce, bounce. Heb ik wat gemist hier? Eh? Nou, nee, niks. De overgang alleen. Oh, wat... Uh, eh, boom, boom, boom, boom, boom. Wat is dit, uh, Barry? Wat ga je we're ons gonna go, We're gonna go to a destination unknown. And that is... We weten niet waar we uitkomen. Oh, dat is spannend. Ja, daarom, daarom dit nummer. Oké, nou vooruit dan. Maar dan wil ik zeggen, ah, klinkt wel lekker. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty made the great fall. Humpty Dumpty... Nee, dat, laten we dat niet doen. Humpty Dumpty fell on the wall. Nee, nee, ik ga het niet doen. Nee, doe maar niet. Nee, ik vind het ook niet. Here we go. niet in dank afgenomen dat dit aan zit. 9 minuten nou lang. Ik, beweeg wel mee hoor. Ik kan niet stilstaan, eh, Barry. Dat dan weer wel. Maar dit is echt voor hele late uurtjes, eh, jongen. nee, inderdaad. Ik kan niet... Weet je, dat, dat sluit ook wel leuk aan. Nou, op, op Donnie is eh, dat... Uh. Oh, kijk. Oh, nee. Ja, laat staan. Je blijft van de knop af. Ik vind het perfect. Band of Horses, aangevraagd door iemand net naast me. Daarna komt... We Cook With Fire. Ja, Scientist. En ik had er nog eentje klaarstaan, maar die nou. verdwijnt in één keer uit de playlist. Oké, okay, dan uh, moet je die... just Taken apart zomaar van uh, staat Barry daarna nog? Nee, daar staat Barry helemaal niet. Daar staat gewoon uh, keihard eh, Arwin tegenover Ariad. Ariadne ik dacht, ja, wat gezellig lieverd. Het is heel hey. Elio Page. Ja, Elio Page. He's on the phone. He's on the phone right now. Hello, Elio. How are you doing? And we should hear him in the... oh, that's funny. Ja, is... Hello? Elio, you're there? Ja, het is nog eventjes... even kijken met de telefoontechniek. Want net vroeg Timber ook al van, jeetje, hoe doen jullie dat dan? Dat die tafel uit Milan. En, oh, ik hoor, hello Leo. Laat Milan even komen. Ik hoor in de FCR in de... We've got a slight difficult problem. I'm gonna... okay, don't worry. Ondertussen gaan we gewoon eventjes eh, verder kijken. We en we zoeken even e naar de eh, techneut, en eh, Milan. nou, Milan, als hij zijn naam hoort, dan komt hij straks wel hierheen rennen. Misschien zit hij wel op het toilet. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik weet niet. ja, zullen we nog eventjes, maar even, gaan we eerst aan een plaatje drijven van Elliot of gaan we wel even wat anders doen? Nou, Want je belt hem zo terug. ik wil hem eigenlijk gewoon wel in de Weet je wat, als jij even gaat... Ik, ga Milan even zoeken, als jij ja? Milan, als jij zo even achter nee, zo terug. Dan eh, praat ik de boel voor. Want inmiddels vier minuten over half elf eh, bij jouw eigen Radio 501. En we zijn nog steeds aan het vieren dat we drie jaar bestaan. We zitten bijna aan de 60 uur. Nog een eh, kleine anderhalf uur te gaan. En dan, ja, dan, is het echt, dan is het echt voorbij. En we hebben een heel hectisch weekend achter de rug. Ehm, ik denk toch dat ik maar... Dus het, het, het advies ter harte neem om, om eventjes Engel te gaan draaien. En het gaat goed. En dan komen we straks terug met Elio Pace. En dat beloof ik je hoor, maak je geen zorgen. over de maatschappij, over mijn ex, die bitch, vol met haat en nijd. Over alle kansen die ik krijg aangereikt En zo makkelijk verpest heb de laatste tijd En dat ik niet echt veel op mijn vader lijk Nog steeds werkeloos ben en geen wagerij. En dat helemaal niks me komt aangewijd maar vandaag niet, nee, ik laat het erbij. Het gaat goed met me, ja, schijnbaar. En ja, dat voelt lekker en ik ben bijna waar ik moet zijn, ja. Blijkbaar ben ik aan fire, ja. blijkbaar ben ik ook saai, ja. Oh, zo fijn. Ik heb mijn zaken op orde en sta wel dik in het rood, maar ik maak me geen zorgen. Nee. Ik hou me doel, ja, vandaag of morgen. Dus spaar met je bla bla, zie je later, jongetje. Je kan zeggen wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan chill, want ik leef hoe ik wil Een jongen, het gaat goed, yeah, that's the deal Dus face mee of face stil Want jongen, het gaat goed, ja, het gaat goed, ja, het gaat goed, ja, yeah oh. Ken je dat? Dat je weet wat je wil? Ja? Ik kende dat niet, maar het voelt zo chill. Ah. alsof ik eindelijk niet stilsta. Alsof ik eindelijk het verschil maak en eigenlijk vieren we dat fijne papiertje op zak rijden iedere dag tijd voor een biertje dan maak okay, Vieren wat af, ik doe dit, jij doet dat Ieder zijn ding en ieder zijn vak En wat mijn vak is, fuck it Ik doe dit en sinds tijden voel ik nu weg dat het goed zit Ik heb genoeg plannen, blijf toegericht. Blijf op mijn hoede bitch, ja, dat is hoe het is Zonder hoofdbrekers, zonder problemen Zonder mensen die je fokken en je dood stelen Maar gelukkig heb ik nooit opgegeven dus kom je me tegen met mijn hoofd opgeheven. Je kan zeiken wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan chill, want ik leef hoe ik wil. En jongen, het gaat goed. Dus face mee je face stil. Want jongen, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, yeah. Oh. Poging nummer 2. Ah, natuurlijk. Hello, Pace, How are you doing, man? well, very well. How are you, Well, I'm fine, thank you. Uh, uh, you know, uh, we're celebrating our, our third uh, anniversary uh, right now and uh, right here. And, you know, I think a lot about you because you are the first artist, the international artist, who ever reached for us. So we need to call you, man. How are you doing? <laughs> well, I'm, I'm very honoured to have that little accolade, to be honest. Um, I'm very well. I'm very well. And, and, can I say congratulations to, to Radio 501 on three fantastic years. I know through people, uh, friends of mine in Holland, that your station is growing bigger and bigger and bigger. So much bigger and bigger. Arvin. Yeah, thank you very much, man. And uh, uh, you know what? Uh, Ariadne is standing in front of me. Uh, uh, I have to t- introduce you. hey, hello, Elio Page. <laughs> hello. hello. hello. Yeah, that's Who Ariadne that? speaking. Yeah, it's Ariadne. She has a yeah, she has a show. Uh, she's you know what she's doing this this journey, yes. uh, this time journey uh, with music once in a month here on Radio 501. Hello there. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm, I'm extremely well. Yes, very yeah, very well. Busy. Yeah, busy tell tell me about the things you're doing with uh, Albert Lee because I saw something on the internet and that's quite something. Uh, what you're doing, isn't it? Yeah, I'm very very very proud to have been asked by Albert. Um, if I uh, could help him out and uh, and uh, produce, co-produce with him his next solo album. He hasn't made a solo album for I think about eight or nine years, maybe or something like that, and uh, it's going to coincide with his 70th birthday, which is December next 70 year. already. 70. Wow. and 70. still and still rocking. He's, <laughs> he was rocking better than he ever has been, Arvin. To be honest, so there's going to be a concert next year to celebrate his 70th birthday, and uh, there's going to be a documentary that will be following all the events right up until um, possibly November next year. So now, uh, um, you know, I have to ask this question time and time and time again. Whenever are you going to visit the Radio 501 studio, man? Just take that train, you know, under the channel and <laughs> get your right, tiny little listen, ass over here. I, I know I've said this. I've said it, what, four, four or five times to you. This summer, I am going to get on the Eurostar. I really am. I'm going to come, probably with my sister, maybe with my dad. He, you know, he with your sister and your dad. Holland. Yeah, we're going to come over. And anyway, we promised that we need to do some dancing together, isn't that right? yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. You know, I'm already doing the steps, and uh, <laughs> I have this course that I that I fall out. Yeah, and, uh, it's true. You know, my, my hips are smooth, man. Uh, we, I, am uh, ready for the yeah, dance. I'm going. I'm going to <laughs> Zumba classes and salsa classes and uh, I've got my jive down, so you can choose anything you uh, like. Cool, cool, uh, cool, cool. I <laughs> can, I can make it. Uh, uh you know, I can choose uh, between uh, different dances we can do. We could. We <laughs> ah, that would that would be great. You know, the webcam and the <laughs> people who watch the webcam will love it when we have to start a dance round here. uh, is there? But uh, uh, another question, Elio. You know, uh, you know, I have this this remix from you. Got the bug back. yeah. Whenever is there coming new material? Whenever you're going to release something more? Um, well, <sighs> that's a, that's a nice <laughs> compliment. Thank you. I, I, I, um, I think because of my involvement now with the Albert Lee situation, which is mm-hmm. going to take up a lot of energy and time and creative energy, I should yeah. say, yeah. more than it, you know. Um, but um, I don't know is the answer to that. I really don't know. There's a, there's a chance. I think there's a chance that um, there's going to be a release of the best of my BBC performances on okay. 2010's Weekend Wogan. There's going, hopefully going to be a, a DVD stroke CD release of me at the BBC. Oh, that would be great. My best yeah. things. That would be, but a DVD as well, you know, because I, you know, I saw some uh, YouTube clips uh, where you were playing or friends of you were playing, but I never seen a, a, a real concert uh, from Elio Pace and his big band. Well, that's because I've never filmed a, a full a full on concert before. Well, we can uh, send we, uh, we audio, can, but, but, we can uh, send Dion, you know, our cameraman, and he <laughs> will, he would love to film your show. Listen, I've got a better idea. Maybe I should just bring my six-piece band to Holland. Oh, you can wow. film it there, and then well, my first DVD would be live in Holland. Uh, that would be great. <laughs> yeah. That would be great. Just uh, you're you know, more than welcome. You know, with all the band. Thank you very much. Yeah. Just let, uh, let, let us make the deal right here that you're coming with all the people uh, in Holland, and we're gonna we're gonna make a great uh, video out of it. I tell you what, nothing would please me more. I'd love to do that. I would love that. <laughs> So another question: How's Marcella doing? She's very well, thank you very much. She's uh, she'll be three in in July. Three of and, uh, oh um, yeah, yeah, that's true. Yeah, she's um, she's the love of my life. Really, yeah, she keeps okay, me going. I can imagine. sure. She's great fun. She loves singing. She uh, loves dancing. Oh, she um, probably got, got that from the mother. <laughs> yeah, the dancing. <laughs> she, got it, she got it from somebody. <laughs> Yeah. Um, yeah, she's got um, she's got rhythm. She's got a great uh, pitch going on. Cool. Yeah. So um, we, we have a lot of fun together. She's okay. beautiful, and I, I really enjoy being a father. Uh, cool, that's cool. Ah, great to hear, man. Now, uh, I'm gonna uh, play uh, uh, Got the Bug Back. Uh, great to hear your voice. And I Thank hope you. I hope to to talk to talk soon, and I hope maybe a new release between the Albert Lee things you're doing. You and, find some time? yeah, and say hello to your girls. Yeah, both the girls. Yeah. Oh, I will do. I will do. Um, I, I, mean, I'm always writing, Arvin. I'm always creating music, whether it's writing my own or playing. I mean, I've been touring. I've still got a nice couple of shows coming up this year and stuff. But the Albert Lee thing does mean I do need to sort of uh, commit quite a lot of time to it. But you never know. Possibly, if I can keep everything balancing uh, and all the plates spinning, maybe I might even be able to release my own I'm, I'm sort of planning that maybe a new album of my own material, my follow up to A Seat at My Table, will probably be 2014. And that would uh, you're going to uh, uh, call that A Seat in My Kitchen? <laughs> <laughs> a seat, or a, a table in, in your kitchen. <laughs> Yeah. now, in my kitchen. Elio, it was a, it, it was a thrill and a joy to have you here on our three-year uh, anniversary. Great to hear your voice here in this marathon uh, broadcasting we're doing, 60 hours live radio from uh, incredible. Uh, yeah, we're really tired and we're <laughs> uh, yeah. you know we're counting yeah. down the, the, the last hour and then we're gonna get loaded on beer and other booze. <laughs> Tequila for me. <laughs> Well, do you know what? That's obviously the place to be. I, I, I, really do congratulate you on setting up your own business, Jack, Thank you. and and making an incredible success of it in Holland. And, uh, you know, here's to the next three years and on and on and on. I've got a feeling you're going to be around for many years to come. And I really appreciate very, very much all the support you give me to a bunch of people in, in Holland who don't really know who I am. But no, it's really it's great that you. Your music is just great, and we yeah, got your some. Your music says, says, says it all, uh, we, Elio. We got some fans here in the studio, uh, some Elio Pace fans, and they're going to cheer right now for Elio Pace, ladies and gentlemen. I'm gonna. Congratulations! I'm, happy uh, happy anniversary. Thank you very much. Woo! Woo! Thanks, Alvin. Okay. Thank you. Take care, man. Goodbye. Take care. See you soon. Bye bye. Bye bye. bug back. The bug back. Got the bug back. I got some op Radio 501. Je hebt hem gehoord, Elio Pace. I got the bug bite. Je hoorde hem ook live vanuit Londen. Heerlijk dat dat ook gewoon kan, hè Arwin? Nee, Arwin. Oh, je, je loopt gewoon weg. Iedereen is een beetje door het dolle heen. Uh, ja, nee, ik ben ik ben er, ik ben Ja. Ik ben er. Wat heb je met hem besproken? Het was niet te horen eh, vanaf achter. Ja, nou, dat je naar boven moet gaan, want daar was het wel te horen. De mensen thuis hebben het echt gehoord. Eh, hij is bezig met een, eh, met een tour met Albert Lee, die 70 wordt. En Albert Lee is echt een, uh, een legende. Hij heeft nog in, het, in de Jordanaires gespeeld met, met niemand minder dan Elvis Presley, de king of Roll. Je kent hem wel. Die gaat ook weer optreden, hè? Ja, die gaat ook weer optreden. Ja, die hebben ze gereanimeerd en een rondje in de marathon laten draaien. Dat komt alles goed met je. Ja. Nee, en eh, daar is je mee eh, aan het toeren. En er komt, een, eh, er komt waarschijnlijk een DVD uit van, van, een, van zoveel jaar LEOP's. met een, een CD en een DVD. Met de, met de best of eigenlijk. Maar nieuw materiaal zit er voorlopig op niet in. Want hij heeft het even te druk met, het, met zijn dochtertje. Die in met kleintje. Die, wordt, die wordt, in juli wordt hij drie. En natuurlijk met de tour met Albert Lier. En daar gaat gewoon heel erg veel tijd in zitten. Op de BBC is hij daar heel druk mee. Moet ik nou ademhalen voor jou of doe je dat zelf ook nog? Uh... Ademhalen? Ja, oh, god. Dat vind ik zo overgewaardeerd. Goed, we zijn op 10 voor 11. Het is nog één uurtje. Nee, het is een en tien minuten. Eh, tien minuten inderdaad. En eh, dan is het echt voorbij. En hebben 60 uur radio hebben erop zitten. En het is eh, niet zoals voor, vorige keren is dat een uitputtingslag geworden. Nee, het is echt absoluut gewoon een ding geworden waar we gewoon allemaal gewoon heel erg blij van worden. En waar jij geen spel meer tussen krijgt. Echt. <laughs> Ik doe het er ook echt om hoor. <laughs> Heerlijk. Leuk dat je er ook weer bij bent. Ja, fijn hè. zou je niet meer willen gaan? En wat, wat, en wat ruik je ook lekker. Nou, nou, na die 60 uur echt niet meer hoor. Jongen, jongen, zeg ik had wel eens even een douche mogen opzoeken. God man, hij hangt er hè, hier al boven trouwens. Ja, ik ga er zo even lekker onder staan. Voor de kijkers eh, links, eh, voor mij rechts. Voor jou rechts, maar voor mij links. We gaan naar het uh, eh, Vader Jacob stage. Ja, Timber. Timber inderdaad. En, en, en, Laurens Rij die, een, die zijn die waffel verbrandt met een, met een bitterbal. <laughs> we gaan nu Wat, overschakelen en we gaan live. We gaan live. Hup. En laat een boer en een ander eet een kroket. Goed, hey, we hebben jullie wel gepland hè nu dan? Dit, dit is hele kostbare tijd in de laatste 70 minuten. Speel dan in ieder geval een beetje eh, een melodietje. Laurens en ik gaan nog even een, eh, paar nummers jammen. Wij spelen een liedje van. Uh, ik kan de kerst er wel even doorheen gooien. En Laurens heeft het nog nooit gehoord, dus we gaan kijken wat we ermee doen. En daarna spelen we een liedje van Laurens en ik heb het nog nooit <laughs> gehoord. En dan gaan we kijken wat we daarmee gaan doen. Reageer op radio. radio. Oké, dat was het. Eh, <laughs> dat het liedje. liedje en eh, dat was hem. Eh, dat was wel weer <laughs> lekker, hè? Maar ze gaan nog een liedje spelen, begreep Wel toch? Terwijl. ja. <laughs> De bitterballen nog achteruit de huigen worden weggeschraapt. Ja, naar nou, mijn bitterbal ligt hier nog even lekker af te koelen. Dus hij is lekker. We worden wel verwend hier, hoor. Hé. Als ze er klaar voor zijn, dan zie ik graag een knikje. Ze, ja, ze zijn er klaar voor. Het is een 6-8. Yes. room. Saturday is about to begin. The little raft is falling to pieces on the short waves. They can rock from side to side. I can see land as the sun gets nearer. It's very clear, but I've seen it before. Mainland just don't believe it is there tower. Never so frightened of heights in my life. Must have been up several hours. The wind makes it swing from side to side to side to side. Sure, there are friends willing to help me. Probably fixing a ladder right now, but I know in my heart. They can't really help me, cause alone I was born. Alone I will die. Dankjewel, dankjewel. Nou, en wat een, ja, en wat een timing. Eh. we hebben nog precies een eh, uur te gaan. We zijn aan het aftellen op dit moment. Eén uur lang live. live eh, muziek en live DJ's. En, ik, heb het, ik begin er wel mooie benen te krijgen. Een beetje last van mijn onderrug. Nee, nee, we gaan gewoon door. Ja, ja, ja dat is ook zo. Eentje voor onze grote vrienden, onze houseband. Onze huisband. Onze huisband. We Cook With Fire heb je het dan over. Ja. Dat kan niet anders. Hebben jullie, ons, hebben jullie, dat wil ik van tevoren wel even, eh, het liedje wat ze hebben gemaakt speciaal voor ons. Nog één keer gewoon. Ik We zal eerst de jingle eh, draaien. Doe dat even. Als je die nog niet gehoord hebt, Lullet mee, ja, briljant. We Cook With Fire is toen, eh, volgens mij, uh, Rogier, jij weet wat meer van. Was dat niet op een nacht dat ze toegestuurd hadden? Ja. Want Gunther... Aan het eind van de avond hebben ze toegestuurd, of in, in, in, in de loop van de nacht. Ik kreeg het ineens binnen via Facebook van er staat wat klaar in de inbox. En ik had een tweet gestuurd van als je een fancy mail wil, wil, sturen, doe het dan naar studio.radio501.nl. Of als je het inspreekt op, eh, eh, als mp3 kan je het ook insturen. Toen hebben zij iets gemaakt en dat hebben ze toen ingestuurd. En toen heb ik aan Rob in de nacht heb ik tegen Rob gezegd, kijk even in de inbox. Die heeft hem gevonden, die heeft hem als eerste gedraaid. Ja. En eh, daarna is hij geloof ik iedere uur langsgekomen. Ja, social media, zo snel kan het gaan. Inderdaad. En daar staan we ook voor met het hele Radio 501 team. Eh, we willen gewoon heel snel muziek laten horen. Onbekend talent. Hier op Vader Jacob Stage. En dat, dat zie je, weet je. De combinatie. Eh, ik heb ze nog nooit gezien hoor. Timmer en eh, Chris. Nee, maar ik word John Lawrence. Dit is Laurens. Oh, ik, op nou. Ja, oh, maar dat je, heb je, dan gewoon na 40 uur ja, muziek 40 uur, Barry. 60 uur. Ja, dat wou ik zeggen. Maar nou, jij zegt ook op Twitter Zei je ook 56 uur. Nee, 59 uur. Het was, het was wel steeds een discussie over de Dat was het ene uurtje, hè? Dat was het ene uurtje wat ze vorige week hebben weg... Eh, Goed, dan gaan we er gewoon naar nou luisteren. Ja, kom op. Kom maar op. We cook with fire. We cook with fire. Happy birthday, partner Happy birthday. fire. such as Monday, and Monday is time. Now you should know, believe in our God, because we are the science industry. Then trust the numbers, they won't fail you. They only might be wrong. Cause you should know. leuk dansje voor de webcam. Ja, eh, sorry dat Laurens. is niet anders. Eh. Verspreking is eh, na 60 uur toch wel een keer... Goh, je ziet ze ook altijd als duo, hè? Ja, ja, ja, jij hebt daar last van. Ik, ik weet precies wie Laurens is en wie Chris is. ja, maar gisteren werd er alweer over gesproken over een trio. En dan ben, dan ben jij al in de war, hè, ja, Als we het daarover hebben. Ja, jongen, jongen. hey, en wat heb je klaarstaan? Ehm, ik had een hele goede. Ik had er eentje eh, van Queen, maar... Eh, Queen is altijd eh, wel erg fijn. Blijkbaar staat hij niet meer in onze database. Oh. oh. Somebody to Love. Ook heel fijn. Nee, maar die hebben we niet meer. Oh, joh. Helaas. De show must go on. Nee, nee, nee. we gaan naar Kraantje Papi. Ook goed. Kom maar op.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 club, in de disco of de pub Ik kan me zoeken bij de bar, bij een bitch Zelfs Brain weet niet waar ik ga Ik kan me zoeken in de kroeg, in de club In de disco of de pub Ik kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar Om me zoeken in de kroeg ja. Kraantje Patty, ook heel bekend geworden in België. Waar is Kraan? Ja, heerlijk. Eh. ik ga er een paar draaien die ik de eh, afgelopen 60, nee, 59 uur voorbij heb horen komen. Dit is in ieder geval eentje die ik gisteren gedraaid heb. Feel Good. En dat is een Feel Good Moment hier op Radio 501. We sluiten af. Ik heb twee, uur, twee jaar geleden in mijn eentje afgesloten. Samen met Arwin en met Johnny. Nee, met uh, Daan. Maar met z'n vieren, ik weet het niet eens meer. Weet je het niet meer? Nee, dan, dan moet je het gewoon loslaten, eh, Barry. Eh. Was jij er ook bij dan? Ik was er ook bij. Ik was vooral bij ik Jij bent overal bij. We gaan alle muzieken laten voorbij komen. We hebben nog een kleine 53 minuten op het teller. Ja. En dan gaan we alle muzieksoorten voorbij laten komen. Leuk. 60 uur, 60 nummers. Ja. Gaan we niet halen. Nee, dat gaan we niet redden. Maar in ieder geval wel de leukste momenten pakken we even op. Doe ik, of doen we. Vind ik een goed plan, eh, Barry. Gorillas, Feel Good, de drum and bass version. Nou, als je nog een verzoekje hebt, ja, dat, eh, ik eh, kom zo even met een verzoekje nog, eh, Barry. Zeker weten. Ik heb er nog eentje van Prince. Die wil ik heel graag horen. Oh, dat vind ik ook heel leuk. En wat dacht je van Countercross? Nee. Ah. is hetzelfde als Adele. maar goed, ik ga mijn ah. best weer doen. Ik ga mijn best weer ah. doen. This is Feel Good. Feel The Good. Drum and Bass. Feel Good. lifetime forever. You Ze kregen hier ook eh, heerlijke reacties op gisteren. Drum and bass. Don't stop. Je bent er ook nog bij, hè? Ja, altijd. Wat klinkt het weer lekker, Barry. Ik, eh, Vier uur lang zijn we al bijna bezig. Nog drie kwartier en de, de champagne wordt al bijna ontkurkt. Maar we moeten nog drie kwartier wachten tot het Ja, en we hebben een speciale fles gekregen van Us Roland. Oh. Ja, die zit nog helemaal in verpakking. En die mochten wel echt alleen maar om 12 uur openen. Oh, vader Jacob heeft, komt met worst langs. Wat komt hij met zijn worst langs? Hij komt met heerlijke worst langs, eh, oh. Barry. Ja, Barry raakt van de, van de, van de, van, de, rel. als van de hij het trio hoort als hij worst nee, ik was niet van het trio. Hè. Dat was mijn grote liefde Danielle. Ah, ik oh, had gisteren ik een eh, duo-presentatie met uh, Stijl. Ja. En zij tikt op de balbox. Nou, dat, dat, dat is een leuke trio. <laughs> Ah. Ja, god. Eh, weet je, en die babbelbox die ging maar los. Oh, wat <laughs> goed zeg. Ze zagen het allemaal al voor de webcam gebeuren. Ja, oké. Nee, we gaan, eh, we gaan verder. Wat gaan we eh, doen? Waar gaan we naar luisteren? Wat ik net zei, ik heb hier Prince versus Joss Wink. When dogs Cry versus The Higher State of Conscious. Prachtig. Eh, Klinkt heel, de titel alleen al is al geweldig. Is zo fantastisch. Kom maar op zou ik zeggen. Dit is er eentje, hij is niet de beste kwaliteit hoor, maar ik kan hem gewoon niet... Moet even eh, doorheen eh, luisteren. Hier moet je dus. doorheen bijten. Oké, kom maar op. Dit is ook trouwens Feel Good, de drum and bass. Ik, ik ben echt benieuwd, ik ga de cd kopen. Dit is er eentje. Alleen, ja, Wauw. Ja, ja, ja. Ik, ga hem ietsje harder zetten voor al de gasten hier in de studio. Doe maar. Charlotte vindt het niet erg. Denk het ook niet. Nee. Here we go. Ik moet even wennen, maar ja, met mijn andere... Ja, ja. het swingt wel. En dat is toch de bedoeling, het laatste half uurtje? Ja, nee, dat, ja ik, ik snap hem. Dit vind jij leuk. <laughs> Oké, oké. Ik zal straks weer een nummertje van jou draaien. Ja, dat is ook wel fijn Milo met eh, Technology of You Don't Know. Laat het verrassen. Hij staat erin. Pak hem gewoon. Ik draai nog één keer een dubstep. Nou, vooruit. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Jongens, laten jullie nog eens één keer horen. Hoe leuk is het hier in de Radio 501 studio? Ze hebben het druk met zichzelf. Zo, ik Mooi, hoorde het gewoon Nee, ze zitten zo gezellig met elkaar te babbelen hier, Barry. Dus uh, laat ze maar. Laat ze maar. Laat ze maar. Ik ga de voetjes van de vloer afkrijgen, dat weet ik zeker. Kom maar op. deze is echt goed hoor. En wat is dit? Seven. Seven. Van Prince. Oké. Okay. De Love and Light Dub Step Remix. Wauw, ik krijg kippenvel als ik het hoor alleen al. Ik zie ook helemaal glunderen van hoor tot oor. Luister.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 Baby, baby, baby, you don't know, you don't know, you don't know, don't know. heerlijke, lekker heerlijke muziek. Eh, lekker eh, rustig. uurtje van de, van de avond. This one Oh, sorry. Ja, Prins Verraaien. Dat draait normaal eh, op donderdag. Oké. Reggae dub. Ehm, ja, ik wil gewoon een beetje feestelijk afsluiten. We zijn bij het laatste half uur. Het Ja, dat is correct. We zouden alle DJ's nog een keer voorbij laten komen. Maar ik ga ze zo even allemaal hier naartoe halen. Dat wilde ik al doen. Ik stond op bij Arwin, maar die was zo druk in gesprek. Dus ik ga nu gewoon even rennen en vliegen werk. Dus jij blijft even nu alleen. Even een plaatje. Eh, wie wil je als eerste voor de microfoon nou, hebben? Wie vind je leuk? Degene, Rogier. Rogier. Rogier. Rogier. Eh, eerst Rogier. En dan geef jij opdracht aan Rogier. wie, er dan, ja, wie er dan gehaald moet worden. mag hij een plaatkeuze maken. Ja. Ja? Ja. Oké, plaatkeuze eh, voor jou, Rogier. En het klinkt ook nog steeds gezellig. leuk dat jullie ook nog steeds luisteren laatste half uurtje. Rogier, hoe heb jij dat hele weekend ervaren? Nou, fantastisch. Net één groot feest, hè? Je, je, rolt, er, eh, je rolt erin en uh, de rollercoaster gaat. En eh, ja, het is een en al pret en... pret en pret, pret, pret en gezelligheid en goede muziek. Ja, wat wil je nog meer? Als ik nou voor jou een speciaal nummertje kan draaien. een speciaal nummertje? Rolling Stones? Of, of, nee, kom er zelf maar mee. Nee, ik zit even te denken. En... Ehm, Ehm. ja, ik had laatst, ik ben zijn naam even kwijt. Ik had laatst een hele mooie donderdies. Draai even een ander nummertje, dan, eh, dan, dan eh, denk ik er even over na. Want ik, eh, ik ben zijn naam even kwijt. En dan kunnen we hem even zoeken. Nou ja, prima. Geen probleem. We gaan even naar luisteren. We gaan, ik, ik pak het er even bij. Jij zou wel een nummertje hebben, denk ik. Ik heb er wel eentje klaarstaan, hoor. Ja, jawel. wel. I Go Wild. Ik weet, nee, ik weet waar je huis woont. Ik, ik weet waar je huis woont. Oh, dat is ook kut. Eh, ja. ja, klap je handen, jongens. Laatste half uurtje is in begon, ingegaan. Het is begonnen. We gaan echt aftellen. Het is net na oud en nieuw. Rogier hier eh, achter me die gaat eh, kijken wat zijn volgende platenkeuze is. Ik ben benieuwd. Waar je, nog wat, je ook nog wat zeggen? Ik weet het, waar ben, uh, gaat het allemaal goed? Ik zie, een, uh, ik zie, ik zie Rogier naast staan. Nee, nee die, die, wil een nummertje aanvragen. Oké. Jij bent straks aan de beurt. We gaan Eerst... Oh, ik mag straks ook een nummertje aanvragen. Jij mag straks ook een nummertje oh, dat vind ik fijn. Ja. We gaan eerst even klappen. Klappen met z'n allen. Klappen met z'n allen. En we gaan... Waar woont jouw huis, jongen? Eh, waar mijn huis woont. Ja, want ik, ik ga je schieten met, met, met die pistool. En ik steken, steken, met, steken die, pistool. En, en, schieten met, en schieten met die mes. Ja, juist. een paar mensen zeggen van nou, jezus, wat draai je ook allemaal. Rogier, ja. je had er eentje klaarstaan. Ja, ik heb er één klaarstaan. Dus uh, Uncle Cracker en het is uh, de donderdis geweest. Jij kan daar zien van welke datum? 10-6. 10-6, ja, dat is van 10 juni. van eh, dit jaar, als het goed is. 2011. Ja. 2000, nee, ja, dat is van vorig jaar. Ja. Vorig jaar? Ja, nee, dit jaar moet, moet komen. Ja, nee, dit seizoen. Ja. We zitten er allemaal een beetje doorheen, heb ik een beetje in Maar Uncle Cracker, het is een beetje een eh, ja, een beetje een, eh, een rap-achtige plaat. Ehm, als je hem hoort, herkennen we hem waarschijnlijk wel. Want jij hebt er zelf ook nog gedraaid, die datum. De disc. Zo, die komt er even binnen, zeg. Jeetje, Ja, ja. Eh, nee, we gaan er gewoon naar luisteren. Rogier, bedankt voor je keuze. Ik bedank je ook voor die aan... De 60 uur die we met z'n allen gedaan hebben. Heel mooi. Ik ga iedereen proberen voor de microfoon nog te krijgen. Oké. Tot Straks weer. Disc. Once upon a time in the land of plenty, the land of lawyers, guns, and money. A funny little thing we all call greed brought my hometown down to its knees. A little bit worried about the shape I'm in. Baby needs shoes and the wallet's thin. Got no gas or electricity, but everybody's singing in harmony. Sell me up, sell me down. I'll be sold out sitting here hanging around. Take my house Take my car, but you can't take my seat at the corner bar. Take my crib, take my car, but I'm keeping my seat at the corner bar. No block party, everybody's evicted. No street lights, no running liquids. I got no room on my credit card, and I'm three court dates from the prison yard. My credit score's falling like the New York Mets. There ain't a debt collector that ain't called yet. They say money don't talk, it only swears. And got me cussing in my underwear. Sell me up, sell me down. I'll be sold out sitting here hanging around. Take my house, take my car, but you can't take my seat at the corner bar. Take my crib, take my car, but I'm keeping my seat at the corner bar. Once upon a time in America. and can't get no help. The kids are hungry, been French poodles, picking through dumpsters for ramen noodles. Standing in line with a family to feed, trading Manhattan for Indian beads. It's been a long time since we felt good. Got everybody waiting on Robin Hood. Sell me up, sell me down. I'll be sold out sitting here hanging around. Take my house Take my car, but you can't take my seat at the corner. But take my crib, take my car, but I'm keeping my seat at the corner. Bar. Once upon a time in a bedankt. je kan hem elke donderdag kun luisteren. De Donderdisk. Die presenteert hij altijd weer. Rogier, wil je nog wat toevoegen? Nee, hij staat zo alleen op dit moment. Nee, ik heb, eh, ik heb Ariadne, ik heb straks Arwin, ik heb al die andere DJ's nog die de ah, volgende keer... Ik heb hier een, eh, winnaar. een winnaar. hier Ariadne voor je, joh. Ik heb, ik heb straks een winnaar voor de prijsvraag. Oh, oh, wow. Dankjewel collega Rogier natuurlijk. Nou weet je, dus ik kom gewoon eventjes... Eh, we moeten ook nog doornemen van de kaarten voor... Uh... Die hebben we, die hebben we, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. We gaan hem straks bellen. Oh, wat fantastisch. Oh, dat is te gek. Wat leuk. Ik ben benieuwd. Eh, de antwoord op de prijsvraag is een groen-blauwe tent. Ja. ja. hoor, en met een beetje oranje. We gaan hem straks bellen, we hebben een mobiel nummer. Ja, dus de luifel was oranje, hè? In de uitzending. Dus ehm, we gaan eerst luisteren naar de keuze van Arwin. Dit is prachtig. Daarna gaan we hem eventjes horen. Jij mag hem interviewen. Ik ga even pauze nemen. Oh, nou vooruit. Is goed. You too, Green Day. The Saints are coming. Wanneer ze komen, dat weten we niet. Maar wel in de aankomende 24 minuten. Want anders dan is het eh, voorbij. Ja, zo hard gaat het. Heerlijke muziek. until the clouds unroll and you come down the line when but the shadow still remains since your descent your descent I cried to my daddy Radio 501. dit was jouw uh, eh, plaatkeus, Arwin. Ja, lekker. Uh, U2 en Green Day, The Saints Are Coming. Zo'n dik nummer. En eh, jij, eh, de opdracht voor jou is net, want jij hebt net even met de Barry uh, lopen klessenbessen. Nou, niet echt als hoor. het niet helemaal niet nog. Je hebt alleen de plaat kunnen aan. hij, vroeg mij of ik, een, of ik een verzoekje had. En ik zeg van nou, ik, ik had in eerste instantie Counting Gross met met cowboys. Maar ik denk van, joh, nou laat ik, dat, dan, laat, ik voor de grap een keertje geen Counting Cross kiezen. Nee, maar dit is een fantastische en, en eh, U2, eh, vind ik echt, eh, met alle respect, ja, niet echt mijn band. Maar Green Day daarentegen vind ik echt helemaal geweldig. En die combinatie is fantastisch Ja, te gek. Natuurlijk. Ja, echt. Heel vet nummer. Is opgenomen ook om geld op te halen voor de, voor de slachtoffers. Die, die, zijn, die zijn gevallen toen van orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Ja, dat klopt. Ja, dat, ja, land daar, dat kan niet voor zijn eigen mensen opkomen. Dus eh, dat uh, moeten andere mensen Schrikkelijk en dan, maar wel goed dat ze dat. ja, eh, ja, ja, ja, zo zijn ze wel. Hebben ja, geregeld. Zijn, zijn maatschappelijk zijn ze zeer bewogen. hey, we, zijn, we hebben nog nou 20 minuten. 20 minuten nog maar? Ja, het is tien over half twaalf. Hoe is het? Ja, het, is, eh, het gaat eigenlijk echt eh, wonderbaarlijk goed. Ik ken, eh, ik ken twee voorgaande marathons. Ja. Waarbij ik rondom deze tijd echt, gewoon echt uitgeteld op de bank zat. En echt zo zat van, nou jongens, afkappen. Het is mooi geweest. Maar ik heb echt serieus het gevoel van... Joh, nou, wat mij nou, we hebben het ook eh, beter en eh, goed verdeeld, denk ik. Eh, nou, je weet een beetje hoe het in elkaar Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het team gewoon al groot is ah, geworden gedurende de jaren. En, iedereen kan, kan, kan wat dingen van elkaar overnemen. Maar wat ik, en dat heb ik net ook gezegd tijdens de update die, die jong aan het bewerken is... van het, team van Radio 501, dat is echt maar één doel bezig. Hè? Het is Radio 5 Uh, eh, nog niet zozeer met hun eigen ding, maar Radio 5 501. en dat is waar ze het voor doen. Dat is zo belangrijk. En eh, dat kunnen eh, andere clubs en verenigingen, die, die, kunnen daar echt wellicht een voorbeeld aan nemen. Want ja, dat is toch een dingetje wat we wat, wat, toch wel echt heel erg goed doen. Een groot compliment voor ons allen, want we doen het met z'n allen. Ja, we doen het met z'n allen inderdaad. En dat, dat, doen we echt. ja, ik vind dat we dat heel erg goed doen. Ik ben echt heel erg blij mee. Nou, hey, top. de volgende opdracht die je nu even hebt. Nou, ik wil eerst eh, even weten, we, hebben een winnaar met, met betrekking tot het bierfestival in, eh, Duitsland. Ja, maar dat zouden we dat niet precies, eh, voor ietsje voor twaalf uh, zou ah, oké. ik begreep ook dat er nog gebeld zou worden. Maar daar weet Barry wat meer over, want die ging even pauze nemen, dus daarom ah. mocht ik het overnemen. Ah, oké. En zullen we daar gewoon even op terugkomen en dat ik even... is goed. maar, dat is, maar, maar, er was dus een winnaar, of niet? we hebben een winnaar, Oké, okay, hebben we, ook nog, hebben we ook nog een winnaar met betrekking tot de... de we hebben een, een cd-single van Dog... Die hebben ze vorige week gesigneerd hier in de studio. En volgens mij hebben we daar ook nog steeds geen, eh, geen winnaar op. Nee, daarom gaan we straks even goed de mail door. Want het is ah, hartstikke druk gewoon. Ah, okay. Dus we vragen straks de redactie of die dat ah, even eventjes eh, wil bekijken. en, eh, Hoe vond jij het afgelopen weekend? ik heb fantastisch genoten. Dat ik zeg, ik heb het gewoon heel keihard goed gedoseerd. Want dat is toch wel belangrijk. Doseren zo. Vrijdag was ik hier van 12 uur tot de <laughs> volgende dag. Eh, kwart voor één eh, lag ik in eh, ik in Ik moet toch wel even aan je denken. dat je dat, want dat ik gisteren boven in het bedje lag. En je hoort echt alles gewoon. Man, oh man. En weet eens, eh, op zaterdag eh, is ook de lieve meneer van de planten. En dat is natuurlijk een marktkraam. Eh, uh, hoe zeg je dat? marktkraam meneer. Nee, marktmogol. En die praten zo hard. Dus ik kon het hele gesprek kon ik <laughs> volgen. Maar nee, ik heb niks te klagen. Ik begin wel een beetje moeie benen en wat pijn in mijn rug te krijgen. Mhm. Maar dat wordt een beetje bij. nog, hè? Want ons en de machines uh, Ja, ja. Hé, hey, maar ik wil eventjes niet zoveel kletsen. We gaan even een lekker plaatje naar Hertz. It's a Wonderful Life. En dat is het ook natuurlijk. Oh, we doorgaan hoor ik. En uh, ik zie ons... Uh, ik eh, hoor je zo, we praten gewoon nog even door. Hè. He says that he got in trouble and if she doesn't mind He doesn't want the company But there's something in the air They share a look in silence and everything is understood up on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, Don't let go Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. drive city to the temple station, cries into the leather seat. The Susie knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knees. So she throws him at the wall and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a your wonderful life. Wonderful life. En dat is het ook. Een wonderful life. Met die fantastische hurts. Ik kan het niet laten. Hij komt wel vaker bij mij voorbij. Maar dat komt natuurlijk. Ik heb ze op Pinkpop gezien. Met mijn dochter. Ja, mijn dochter vroeg mij mee naar Pinkpop. En eh, ik eh, kende deze band niet, want ik ging wel YouTuber natuurlijk voor alle bandjes en ex. Want ik wilde wel weten van, joh, aankruisen welke dag welke ja. kijken. En ik moet je zeggen, Hurt, wat een band. En ze zijn nog, denk ik, krap anderhalf jaar, twee jaar eh, bij elkaar. En eh, dit was een beetje mijn keuze. En ik heb en live aan de overkant... Ja, nee, ik, ja, live vind ik altijd fantastisch. Net zo goed. Een danseres op het podium. dus nee, dat is niet verkeerd. En eh, op de achtergrond, als het goed is, begin ik eigenlijk al eh, vrij snel met de keuze van Arjan. Hoi. Hoe heb jij het beleefd een beetje eh, het hele weekend, jongen? Ik vond het een perfect weekend. Dat ging allemaal helemaal goed. Iedereen was gewoon gezellig. er zijn een heleboel mensen langsgekomen. We hebben, eh, ja, het was gewoon heel leuk. Iedereen, iedereen hielp ook gewoon een beetje. Die doet dat, die doet dat. Helemaal tof. Ja, het was Echt waar. Eh, gezellig. een goede sfeer. En we zijn, gewoon, eh, we zijn gewoon leuk met elkaar. Ja, dat, is, dat is, heel belangrijk. ja. ja. Zucht. Dus. Ja, eindelijk. Goed. Eindelijk. bijna, bijna, Nog, even, nog, even, Nog even. Ja, joh. Hey, YouTube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 then stars at night. See the oil fields at first light and see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors. Het is zeker een beautiful day. En eh, tegenover mij heb ik eh, Dion eh, staan. Hey, dag Dion. Hoe ben jij het weekend? Want jij hebt een paar nachtelijke uh, ja, zeker. gehad ja. hier in de, ik Heb, vrijdag op zaterdag heb ik gedraaid van 12 tot 4. En ja, vandaag ook nog. Het voelt niet als vandaag, maar... het loopt een beetje door elkaar heen, hè? Zes uur vanochtend ja. tot acht uur vanochtend. Ah, oké. Toen heb ik gedraaid. Maar het voelt al als gisteren of eergisteren, joh. Dat is al zoveel Ja, ja. Ik vond het leuk. Ja, zeker. Ben je moe? Eh, nee, maar dat komt nog wel. Ja, denk ik wel. Want je bent ook druk met... Eh, ja. hey, jouw keuzeplaatje die draait al zachtjes eh, even aan de achterkant. Ja, normaal, Want we zitten nu, opeens denk je, we hebben nog zoveel uur te gaan. En nu zie je gewoon, hey, we hebben nog negen minuten te gaan om minuten, precies te zijn. Wat wel leuk is, we hebben een winnaar in ieder geval. Uh, oh. Dus die gaan we straks, gaan we, wordt gebeld. En dan gaan zij, eh, een, daar hebben ze kaartjes gewonnen voor eh, Duitsland. Ah, voor Duitsland. het bierfestival. Daar weet je ook wat meer over te vertellen. Kun je dat even doen? Eh, dat, dat is mijn neef waar het, waar het wordt gehouden in Duitsland. En naar nou, Duitsland klinkt dan meteen zo ver. Maar het is, het, is, net over de grens. Net over de grens. Echt, je rijdt Duitsland in en je kan al stoppen met gassen. Want je rolt zo je Het, op. <laughs> Oké dan. Nou, ik ben erg benieuwd. Ja. En vorig jaar was het te gek. Ik heb het filmpje natuurlijk alleen gezien. Ja. En, eh, je was er niet, nee. Nee, en dit jaar ik wel? kan niet. Eh, ja, dit jaar ben ik erbij. Ah, oké, mooi. Ik ga zelf ook spelen. Oh? Ja, spannend, hè? <laughs> ik heb er heel veel zin in. Nou, nu ik nog meer. Ja, ik hoop wel dat je vooraan gaat staan. Heel hard gaat joelen voor mij. Ja, ja nee, ik heb Als de omdraaien, dat, nee, dat, ja. <laughs> nee, dat komt goed hoor. Okay. niet Nico helemaal gek aan het maken. <laughs> hey, uh, Zullen we nog even dat stukje platen even gaan luisteren ja. dan even? Plage. Plage. De Crystal Fighters. Oké, okay. hey, dankjewel Dion. En, eh, Graag gedaan. And I wonder if I did to walk by you once more. Maybe you will look into my eyes and you will see just what you done to me. time is short, and you know we only live one life. Yeah, it was love at first sight, and being by your side is the only thing on my mind. Do you want to go to the bar? dat was niet helemaal de bedoeling. Eh. nee, dat, eh, dat moet je eventjes... Eh, dat moet je eventjes maar dat is achtergrondmuziek. ah, we hebben een minuutje inderdaad. We hebben, Anders dan klik je hem telkens terug, weet je wel. Dat je hem telkens terug had. ja, precies. We gaan er even bij halen. We hebben nou, een winnaar. we, hebben een winnaar. En ik heb veel spas gemaakt. En ik heb een pferd gezien. als het goed is, is hij erbij, hè? Als het goed is, is, is, hij erbij. Want we hebben een, een, een winnaar. Want de vraag was voor, met betrekking tot het, pullenvullenbierfest.de. Wat Oftewel uh... bierfestival, uh, bierfestival 4, wat 13 en 14 juli in eh, het Duitse Wiener gehouden gaat worden. In 2012? in 2012 inderdaad. Dat is dan wel eventjes fijn om te weten dat je weet dat in 2012... Ja, ik ben er nog bij hoor. Ja, je bent helemaal bij. Ehm, er is een oplettende luisteraar geweest en die, die wist in wat voor tentje, wat voor kleur tentje Johnny sliep. Wie hebben we aan de lijn? Is Jason dat? Hoi, ja, hey. Hey Jason, met Arwin van eh, Radio 5 Leen. Dat zal je niet eh, geheel uh, verbaasd over zijn. hey, gefeliciteerd met het driejarig bestaan van ons. Hey, ja, <laughs> gefeliciteerd hè. Hey, cool. dankjewel. Hey, jij hebt gereageerd op, op, op de prijsvraag voor vrijkaartjes voor het festival, Bierfestival 4. joh, wat voor kleur had, het, had, had de tent van, van Johnny van Horen? nou, in de eerste instantie dacht ik dat het antwoord moest zijn je moeder is een piano. Maar uh, ik heb uiteindelijk heb ik het in de groep gegooid en uh, unaniem besloten dat het antwoord is uh, een blauw-groene tent met een oranje luifeltje. Ja! ja! Nou, wat goed man! Winnaar. Wat goed Jason! 13 ah, en 14. Ik ben echt super blij mee. Ik ben echt nooit iets. Hè. Ik, ben echt nooit iets. En nu win ik een iets en het past echt perfect bij mij, want het is een bierfestival en ja, ah, ik drink wel eens bier. Dus, Oké, oké, maar er wordt alleen bijgeschonken, geschonken hè? Oh. <laughs> Heerlijk. Hey, eh, Jason, jij bent erbij. Eh, wij, nemen, wij nemen contact mee. Eh, blijf even hangen voor, voor jouw contactgegevens. En dan sturen wij naar die organisatie van het Bierfestival. En dan, dan zien we jou. kom je dan ook nog eventjes langs in de Radio 5 Lane Caravan? Want wij zenden het, het hele gebeuren dan live uit. En het is misschien wel even leuk om, om jou er ook eventjes even te spreken. Oh ja, Ja, top. Helemaal leuk. Jason, van, van harte gefeliciteerd namens iedereen van Radio 5 501 en van Bierfestival. En 1, 2, 3, Salve! En jullie ook nog een keer gefeliciteerd. Dankjewel man, daar gaan we ook mee afsluiten. Eh, ik, ga, ik ga een nummer draaien eh, speciaal voor jou. Voor mij? Ja, echt. Eh, dat is die... Ja, welke? Die? e A-team. Nee, niet die A-team. Kom op nou. Die 01608. Ik heb genoeg van Volendam. Ik heb genoeg van Volendam. En we gaan een Polonaise lopen in de studio. Dus- ik, wil iedereen hier in de studio hebben die daar die daar binnen zit. Ik, kan de deur even open. We eh, gaan er echt van genieten. Het, is een heel die van de schuif kan je dichtgooien. Ja hoor, dat, is zo lang al geleden. Iedereen naar binnen. We gaan een Polonaise lopen, jongens. We gaan echt met z'n allen gaan we knallen. Behalve de barman. <laughs> we komen de barman wel opzoeken. Want dit is een echt eentje ja, dit is ook een, maar ook een absolute fan van Radio 5 Lane, ja. hè, de, band die 01608. Daarom. Het is een eh, carnavalsband uit, eh, uit Ettenleur en het kengetal van Ettenleur is 01608. En zij hebben gewoon keihard genoeg van Volendam. Kom erop. lekkere zware stem. De paling rookt erdoor, incidenteel ook een café. Een kermis en geen carnaval daar aan de Zuiderzee. Wat een gezellig weekend. En 60 uur lang Radio 501. We zijn nog even aan het afsluiten. Ik hoop jij thuis ook. Het zijn er nog zes. Het zijn er nog vier. Alleen die zus van Jan is goed te bestijgen. 12 uur s'nachts. Dit was genoeg vanuit Radio 501. Genoeg vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Iedereen die nog wat wil zeggen, kan nog even. Dit was hem. De marathon-uitzending van Radio 501. Heerlijk. Hopelijk heb je genoten. Het zit erop, hè? Het, zit er echt op, Armin. Jeetje, laten we gewoon nog drie dagen doorgaan. We kunnen nog even, we kunnen nog even bijpakken. Ik, ik heb we, nog we pakken hem even terug. Eh, we pakken hem even terug. Eh. of we doen die Polonaise wel even op. Je hebt genoeg van Volendam. We pakken die pakken we nog even terug. Straks bedanken daar, alles moet gaan. Ja, we pakken die nog wel even terug. Jongens, het was een, eh, een waar genoegen. Iedereen hier omheen, gezellig, hartstikke leuk. Dank jullie wel voor de gezelligheid en, en dank jullie wel voor al drie jaar luisteren naar Radio 501. Maar ook alle medewerkers van Radio 501. Pick up! Ja! En we gaan nou een rondje op de kerk, hè? Met z'n allen, kom op! <laughs> Zus van Jan is goed te bestijgen. Bevrijden, oh bevrijd me. Alleen die zus van Jan is goed te bestijgen.